Enkele van hen zijn er ernstig aan toe. De politie sluit een terroristische daad uit... maar zegt wel dat de bestuurder hoogstwaarschijnlijk met opzet voetgangers heeft geramd. Dat meldde Poolse media. De verdachte van 33 is afkomstig uit die stad in het noordwesten van Polen. Hij kon worden aangehouden nadat hij is gevlucht. De politie houdt rekening met spanning rond de uitvaart van rapper Biggie Dagu die morgen wordt gehouden. Zo houdt de politie de ME achter de hand om mogelijke ongeregeldheden voor te zijn. Biggie Dagu werd vorig weekend doodgeschoten in Amsterdam. Volgens de politie zijn de spanningen in de onderwereld opgelopen door de moord. Zo worden explosies in Amsterdam deze week in, in verband gebracht met Biggie Dagu's dood. Meerdere scholen hebben flyers gekregen tegen de Week van de Lentekriebels. Die begint volgende week op veel basisscholen om kinderen meer te leren op het gebied van liefde en seksualiteit. Een christelijk conservatieve club heeft de flyers bij scholen en in woonwijken door de brievenbus gegooid... om te waarschuwen tegen de week die in hun ogen pedofilie, homoseksualiteit en andere LHBTI-gerelateerde zaken normaliseert. De minister noemt de flyeractie onacceptabel en zegt altijd achter de scholen te blijven staan. En dit gaan we niet meer horen vanaf volgend jaar. want het luchtalarm wordt afgeschaft in Nederland. Dat heeft demissionair minister Gus besloten. De app NL Alert gaat het luchtalarm helemaal vervangen. Met die app trilt je telefoon keihard als er een noodsituatie is. En ook krijg je meer informatie over wat er precies aan de hand is. Maximaal 75% van de mensen die hoort het luchtalarm nu. NL Alert bereikt veel meer mensen.